Drie uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een 13-jarige jongen uit Wassenaar. De jongen kwam afgelopen avond niet thuis nadat hij folders had rondgebracht. De politie vond zijn fiets en heeft naar hem gezocht bij zijn vrienden... en op andere plekken waar hij zou kunnen zijn, maar hij is niet gevonden. Anas uit Wassenaar is 1,68 meter lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg een groen jek van het merk Diesel en een bruine broek. Een Amber Alert is een landelijke waarschuwing van de politie... bij de vermissing van een kind. De premier van Tunesië gaat zijn regering ontbinden. Het kabinet wordt vervangen door een klein zakenkabinet... en dat moet aanblijven tot nieuwe verkiezingen zijn gehouden. In Tunesië ontstond de afgelopen dag grote onrust... vanwege de moord op oppositieleider Chokri Belaid. Bij een van de demonstraties kwam een politieagent om het leven. Oppositieleider Belaid werd de afgelopen ochtend op straat in Tunis doodgeschoten. De oppositie heeft opgeroepen tot een algemene staking. Belaid was een criticus van de islamitische regeringspartij... die volgens hem te weinig deed tegen het geweld van de ultraconservatieven in het land. Vrouwelijke Kamerleden wordt afgeraden een hoed te dragen... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. In de uitnodiging voor de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... staat dat het kledingvoorschrift voor dames middagtoilet is... waarbij een hoed minder wenselijk is. Kamerleden moeten trouw aan de nieuwe vorst zweren. Wie dan een grote hoed draagt is niet herkenbaar. Mannen worden geacht te verschijnen in jacket of in een donker pak. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land...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 Blauwtsoen en je hoorde van hem het nummer In the Midnight Room. Man heeft een eh, interessante agenda als je daar naar kijkt... want hij was eh, eerder gisteren nog in Brussel aanwezig voor een optreden... in de, zoals ze dat daar noemen, de AB, de Ancien, Belgique. En je kan hem vanavond vinden in Luxemburg. Jawel, daar treedt hij op in de Cultuurfabriek. Een esje sur Alzette daarna gaat hij naar, naar eh, Zwitserland, Duitsland en ook naar Amerika. In Amerika zal hij een aantal optredens geven en dat zal in maart gebeuren. En eind maart, de 30 e dan... Eh, dan zal hij weer in Nederland zijn om daar zijn opwachting te maken in Schijndel bij het Paaspopfestival. Blauwtsoen dus en je hoort hem met eh, In the Midnight Room. Welkom bij het dan Anders, het tweede uur... met zo dadelijk aandacht voor een aantal mensen... die ons de afgelopen week ontvallen zijn. En ook aandacht voor eh, muziek die ook belangrijk is bij beelden. Dit bijvoorbeeld, wat ik je nu laat horen. Van David Bowie. Mm, dat is te horen in de film The Perks of Being a Wallflower. Een film die in een paar bioscopen in Nederland draait... forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. gebruikt in de film The Perks of Being a Wallflower. Een film die in Nederland op bescheiden schaal gedistribueerd is. En heeft zo'n beetje zijn laatste nadagen daar wat gaat om vertoning. Vorige week nog te zien in het Filmhuizen Domein in Sittard. En aanstaande zaterdag kan je hem nog gaan bekijken in De Fabriek. En dat is het eh, filmtheater in uh, Zaandam. Filmtheater De Fabrieken aanvang begint om half acht. En waar gaat hij over die eh, Perks of Being a Wallflower? Dat gaat over hoofdpersoon Charlie Charlie. is een eh, wat eenzame, eh, bescheiden jongen zonder vrienden. En op de high school komt hij in aanraking met eh, Patrick en het meisje Sam. En die brengen hem dan in een hele andere wereld van seks, drugs en rock'n'roll. Dus dat is een beetje het gegeven van die film. The Perks of Being a Wallflower. Een andere film die eh, wat hoger staat aangeschreven... dat is de film The Master... die zich afspeelt aan het begin van de jaren 50. Dus ook muziek uit die periode. Hoewel daar is een beetje mee gesjoemeld. Want wat ik nu laat horen komt voor in die film... maar is al opgenomen en uitgebracht in 1958. Maar dat maakt de muziek niet minder mooi. Tegendeel, zeker niet als de Elephant Gelder gaat zingen. Get thee behind me Satan uit The Master dus. Get thee behind me, Satan. I want to resist. stay behind me. Stay where you are, it's too late. Fitzgerald, een nummer uit de LP Sings the Irving Berlin Songbook. En je hoorde Get Thee Behind Me Satan. En dat je dat voorkomt in de film The Master... die al eh, behoorlijk wat prijs heeft gewonnen op het eh, filmfestival in Venetië... vanwege de beste regie. En ook acteur Philip Seymour Hoffman en Joachim Joaquin Phoenix... die kregen een prijs op dat festival. En bovendien zijn er op dit moment een aantal Oscar-nominaties voor The Master. Die gaat over de intellectueel Lanchester Dat... wat gespeeld wordt door Philip Seymour Hoffman. Die richt een secte op eh, die de naam heeft The Cause. En Freddy Sutton, dat is dan eh, Joaquin Phoenix... Die sluit zich aan bij die secte. Hij is een verwarde militair. En de secte wordt op een gegeven moment eh, behoorlijk populair. En dan gaat uh, Freddy Sutton, de verwarde militair twijfelen aan eh, zijn meester. Dat is allemaal in die film Get. de film The Master. Op dit moment draait de film in het Hilversumse Filmtheater. En dit is muziek die hoort bij sterreclame. When all my days work is I call my baby and ask go watch up with you. I met some movies, but she don't seem to dig that. And then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by by making records. Besides a groovy high five, I say yeah yeah, and that's what I say. I say yeah yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. She loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say, I say yeah yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the knock can see. We gotta do that. was alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never need you to thrill. It's hard to tell you because I'm trembling so. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say. I say, yeah, yeah. That's what I say. Yeah, yeah. never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm terrible slow. But pretty baby, I want you all for my own. I I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. Ja, daar ben ik de afgelopen week regelmatig tegengekomen in een uh, sterreclame... waarin de provincie Zeeland wordt promoot onder de noemer Land en Zee. Dan krijg je deze melodie te horen, maar dan in een wat andere versie. En natuurlijk veel korter. Maar hier hoorde je dan het origineel in de volledige versie. Georgie Fame die het zong Yeah Yeah. Blijf nog even bij sterreclames en bij Zeeland. En dan gaat het om een commercial van eh, ING. Eh, met de Oranje Leeuw inderdaad. En die hebben voor hun tv-commercial gebruik gemaakt... van een liedje van de Zeeuwse band Bluff. Hier, dat wordt dan ook akoestisch eh, gezongen. En de meest opvallende zin eruit is... Dus hier ben ik veilig. En ik laat je bluff horen, maar dan in een eh, bijzondere versie... die 31 oktober 2001 gemaakt werd op 3FM... in het programma van Denk aan Henk Heersbluff. Lentewind die werd als woeler en je zwaaien Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen jij me meer meekreeg toen ik wegging, Ik keek me na, ik deed mijn ogen dicht. Ik zag nog je gezicht, maar het was alleen. Alleen met mijn vrienden en ik wist dat het al 31 oktober 2001. Zo klonk hier bij het programma Denk van Henk op 3FM eh, destijds. Bluff die je hoorde. En zoals ik zei, eh, de melodie wordt op dit moment gebruikt... bij een commercial, een tv-commercial van eh, de bank ING. En Bluff heb je net live kunnen horen. Je kan ze ook live gaan zien in Middelburg. Daar zullen ze aanstaande zaterdag een optreden geven in de stadsschouwburg al daar. Nog één melodie die te maken heeft met het beeld. En dat is de, datgene wat de tune is geworden van de tv-serie op RTL 4, Divorced. Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house, it has a crown. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. eyes shut. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. place. If you waste the day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. die eh, de komende tijd hoort aan het begin van de tv-serie Divorce... die op zondagavond wordt uitgezonden door RTL 4. Drie alleenstaande gescheiden mannen die in één huis zitten... en wat hilarische avonturen meemaken, daar gaat het allemaal over. Oude House hoorde je dus met Madness. nieuwe bende is dit. Ze komen uit Australië. Jaguar Ma. Australische jongens Gabrielle Wintersfield van Ghostwood. Dat is de een en de ander is Jonah Ma. En die twee die komen naar Nederland toe. Dat zal plaatsvinden op 4 april. Daar heeft ze een optreden in Paradiso... en een dag later in Motel Mozaïek in Rotterdam. En zij opereren onder de naam Jaguar Ma. En ik liet je luisteren naar de Throw. Een nieuwe single dus van dit duo. Grass en hit 1967 voor de Trucks. De Trucks met zang van Rack Presley. En het is die Rack Presley die afgelopen weken op 71-jarige leeftijd is overleden. Hij leed al geruime tijd aan eh, longkanker. De Trucks dus, die eh, vooral grote hits hebben gehad met nummers als Wild Thing en With a Girl Like You... Andere grote hit was Love is All Around. Niet zozeer in hun versie, maar wel in de uitvoering van de boys band Wet Wet Wet... die daar in 1994 15 weken mee op de eerste plaats van de Engelse hitparade hebben gestaan. En ook in Nederland was dat uh, Love is All Around van Wet Wet Wet een grote hit. Greg Presley dus. Ik liet je een eh, minder bekend nummer horen uit 1967... dat Night of the Long Grass uit hetzelfde jaar komt. Dit nummer. Give it to me. Crusaders, de zang van de Trox in Give It To Me. Twee nummers hoorde je dus van de zanger met zijn band, de Tox uit 1967. Dan bereikte ons afgelopen week ook de tijding dat Cecil Womack is overleden... van het duo Womack en Womack. Die hadden hits met bijvoorbeeld eh, Teardrops en Love Is Just A Ball Game. En Love Wars mocht er ook zijn. In 1993 toen maakte Womack en Womack een album onder de titel Transformation to the House of Zacharias. En daaruit hoor je dit Fiesta. CD Transformation to the House of Zacharias... hoorde je het nummer Fiesta. Womack en Womack, dat zijn Cecile Womack en Linda Womack. En Cecile, die man die is dus eh, afgelopen week op 65-jarige leeftijd overleden. Een broer trouwens van een andere beroemde Womack, namelijk Bobby Womack. Die hebben we de afgelopen eh, maanden regelmatig laten horen. Hier in de nacht ging anders weer het verschijnen van zijn album... The Bravest Man of the Universe. Bobby Womack ook de geestelijke vader van het Stones-nummer It's All Over Now. De Stones-hit It's All Over Now. Goed, die uh, Cecile Womack, 65 jaar geworden... die is ook uh, vermaard als producer en songschrijver. Als songschrijver schreef hij onder andere songs voor Patti LaBelle en Teddy Pendergrass... Maar er zijn ook een aantal blanke artiesten die geput hebben uit zijn repertoire. En een van is Mr. Slowhand. Luister maar naar Lead Me On, Eric Clapton. everything's gonna be alright. And it's a shame. calling out. 80. Leave Me On van Eric Clapton. Compositie van de betreurde Cecil Womack, 65 jaar werd hij afgelopen week. Werd bekend dat hij is overleden. En eh, nu ik het over Clapton heb, over eh, niet al te lange tijd komt er een album van hem uit onder de titel Old Sock. Met daarop eh, evergreens en oude bluesnummers. Goed, ik laat je nog één nummer horen van de betreurde Cecil Womack. Good Man, Good Woman. Een duet gaat dat worden. Je gaat luisteren naar de stemmen van Bonnie Raitt en Delbert McClinton. 1990 dit fraaie duet gezongen door Bonnie Raitt en Delbert McClinton. Van Bonnie Raitt kan je terugvinden op de 1991 verschenen langspeelplaat en cd Luck of the Draw. Je hoorde Good Man, Good Woman. En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Cecil Womack... die 65 jaar is geworden en dit nummer heeft gecomponeerd. Dan bij de sterrengevallen nu aandacht voor de grote onbekenderen. Wie is dat? Dat is Paul Tanner. Paul Tenner, ja, 95 jaar oud is hij geworden. Hij is in het eh, verre verleden vooral eh, bekend geworden als trombonist. Hij heeft gewerkt met onder andere Glenn Miller, Neil Hefty, Nelson Riddle, Henry Mancini. Hij was eh, muziekpedagoog. Maar naast het eh, bespelen van de trombone heeft hij ook nog iets anders ontwikkeld... namelijk de elektrotheremin. De elektrotheremin. En met dat instrument heeft hij samengewerkt eh, met de Beach Boys. Het is een bijzonder instrument. Als je dan maar naar wijst... je moet het vooral niet aanraken als je er maar naar wijst... dan komt er geluid uit. Dat is dan een hoog piepgeluidje. En dat werd onder andere gebruikt bij... Ah. Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear.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 En die bespeelde dat ook hier in deze opname van de Beach Boys. Good Vibrations. Ik blijf nog even in de jaren 60 tot aan het nieuws. En dat doe ik met een liedje van Bob Dylan gespeeld door The Birds. All we want to do. I'd look to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. Simpler pacify you, deny, defy, or crucify you. Oh.